Goedemiddag, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het RIVM zijn afgelopen week 54.000 positieve tests gemeld. Bijna 40% meer dan een week eerder. Twintigers en dertigers worden het vaakst positief getest, zegt Aura Thiemen van het RIVM. Nog steeds verreweg de meeste besmettingen worden teruggeleid naar de thuissituatie. Maar dat is natuurlijk ook eh, heel erg voor de hand liggend. Maar ook feesten eh, in de thuissituaties en ook daarbuiten. Een toename ehm, gerelateerd aan werk. Dus ook op het werk besmetten mensen elkaar makkelijk. Nou ja, en zo verder dus zie je eigenlijk de toename in alle settings die we tot nu toe eh, in kaart hebben gebracht. Vanavond is er weer een persconferentie. Premier Rutte en minister De Jonge maken dan waarschijnlijk bekend dat mondkapjes in winkels weer verplicht worden. Een man van 20 uit Nijmegen moet een half jaar de gevangenis in voor de rellen na de wedstrijd NEC Vitesse. De man vernielde een hek, gooide een boomstronk naar de politie en vernielde een politiebus met een brandblusser. Je hoort de persrechter. Nou, de politierechter heeft ook gezegd, eh, we zijn er klaar mee en eh, u verpest het voor de voetballiefhebbers. Moet ik hier ophouden. Er stonden vandaag nog meer railschoppers voor de rechter. Zo moet een man uit Nijmegen twee weken de gevangenis in... en een schadevergoeding van 200 euro betalen. Minstens duizend mensen hebben waarschijnlijk corona opgelopen... tijdens het Amsterdamse dance-event vorige maand. Volgens de GGD ligt het aantal waarschijnlijk nog hoger. Bij ADE waren er meerdere feesten op verschillende locaties. In totaal zijn er ongeveer 300.000 tickets verkocht. Alle bezoekers moesten hun QR-code laten checken. Geef mensen boven de 60 en mensen die in een zorginstelling wonen een extra coronaprik. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Al zit niet iedereen erop te wachten, hoorde deze verslaggever. Ja, als het moet, dan moet het maar. Hè. Het hangt ook van je gesteldheid af, je lichamelijke gesteldheid. Want volgens mij niet iedereen hoeft het eigenlijk, toch? Nu is het de derde booster en dan is het je hele leven nemen. Nee, absoluut niet. Ik vertrouw het niet. Want als het zou helpen, dan zou het bij de eerste of de tweede al moeten helpen. En waarom nu de derde? Ja, misschien is het goed. Ik gedaan. Geen probleem. Het demissionair kabinet moet nog beslissen of ze het advies van de Gezondheidsraad overnemen. En dan het weer. Er kan een beetje regen vallen. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Het kan ook mistig worden. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. In het noorden is kans op een bui en het wordt zo'n 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar ruim 100 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afwit IJmuiden en de aansluiting met de A10 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een kwartier extra voor de A10 tussen Amsterdam-Geuswild en afrit Amsterdam Centrum. Het is daar langzaam rijden over 10 kilometer. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn.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 En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl slash woonverzekering. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Ik zie je overal, ik doe alles tegelijk. Bijna bezeten, zo wil ik niet leven. Het is zonde van de tijd, dus wacht nou eens even. Het leven is te kort om niet zal verder gaan. Voor jou brand ik mijn vleugels aan de zon.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 Dat zijn er 33 meer dan gisteren. Er liggen nu ruim 1300 besmette mensen in het ziekenhuis. 100 meer dan gisteren. Op de IC's liggen 240 mensen en dat zijn er 4 meer dan gisteren. Het wordt weer verplicht om in winkels een mondkapje te dragen, bevestigen Haagse bronnen. Dat geldt ook voor andere openbare ruimte. In de horeca is een mondkapje niet nodig, omdat daar om een corona-toegangsbewijs wordt gevraagd. En het MH17-proces loopt waarschijnlijk maanden vertraging op. De rechtbank wil nog een belangrijke Russische getuige horen. Het gaat om de commandant van de eenheid die de boekraket vervoerde... waarmee het passagiersvliegtuig in 2014 uit de lucht werd geschoten. Het weer bewolkt en af en toe regen vanuit het zuidwesten opklaringen. Het is ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en een graad of negen. into the rhythm of love and groove, this groove is spreading love is a thing we do. Now turn back and we now go back night. Raise it up, I get down, down, no, but turn around, no, but I turn around. Cause it's sound like I make you move, so come back. Everybody know we have to come clap, clap, clap your hand if you feel it.